Net Schut met het NOS Journaal. Het Spaanse schip dat 200 ton voedselhulp van Cyprus naar Gaza moet brengen... is nog niet vertrokken. Volgens lokale autoriteiten staan ze voor logistieke uitdagingen, meldt The Guardian. Zo zouden ze nog steeds op groen licht van Israël wachten... en ook het weer zou daarbij een rol spelen. Israël heeft aangegeven dat ze de goederen eerst zal inspecteren. Waar het schip zal afmeren en hoe de hulp verdeeld wordt is onduidelijk. Het schip zou het eerste zijn dat gebruik maakt van de onlangs toegezegde zeecorridor. De Ierse premier Varadkar heeft zijn verlies erkend in een referendum over twee grondwetswijzigingen. De officiële uitslag moet nog komen, maar nu is al duidelijk dat de Ieren de plannen afwijzen. Het referendum ging onder meer over de uitleg van het woord gezin. In de huidige tekst staat dat het huwelijk daar de basis van is... Tegenstanders wilden dat veranderd zien naar andere duurzame relaties, zoals bijvoorbeeld eenoudergezinnen. De tweede wijziging ging erover dat niet alleen moeders voor zieke gezinsleden hoeven te zorgen. Er zijn steeds meer gediplomeerde molenaars in ons land. Volgens het Gilde van Molenaars zijn het er nu meer dan 1700. Voor het uitbreken van de coronacrisis waren dat er zo'n 200 minder. Ook verkopen molenaars steeds meer. Schilder verklaart die toename onder meer door de coronacrisis... toen veel mensen thuis brood gingen bakken. Daarnaast helpt het volgens de molenaars ook mee dat mensen steeds bewuster eten. Max Verstappen heeft de tweede Grand Prix van het seizoen op zijn naam geschreven. De drievoudig wereldkampioen won een week na de grote prijs van Bahrein opnieuw in Saoedi-Arabië. En evenals vorige week zette Verstappen zijn pole position om in winst. Teamgenoot Sergio Perez reed op de snelle racebaan van Jeddah op grote achterstand van de Nederlander naar de tweede plaats. Het weer. Vanavond en vannacht verschijnt er langzaam meer bewolking. Het kan ook regenen af en toe. Ook morgen grijs en soms regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is namelijk een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen.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 I don't approve of those male friends. No. I told you back then when we first got together, I don't trust those men. And you did it again. I lost my temper, blanked out and wrecked the crib, man. I can't fall down on my knees.